De corona-epidemie is nog lang niet over. Dit is het nieuwe normaal. We moeten ons prepareren om ook andere patiënten weer vol te ontvangen, zegt Kuipers. Sommige zorg kan wel wat langer wachten, maar bij aandoeningen als hart- en vaatziekten en kanker kan dat niet. Het gezamenlijke videooverleg met alle EU-ministers van Financiën is vanmorgen vroeg weer hervat. De ministers praten al sinds gistermiddag over maatregelen om de coronacrisis te bestrijden. Aan het begin van de avond werd het voltallige overleg gestaakt. De hele nacht is er in kleinere kring verder gepraat. Maar Nederland en Italië zijn nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. Italië wil zonder voorwaarden geld uit het noodfonds ESM. En minister Hoekstra wil garanties dat de landen hun best doen om hun begroting op orde te brengen. Ingewijden zeggen dat de kans op een compromis klein is. De Amerikaanse president Trump heeft op een persconferentie hard uitgehaald naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens Trump heeft die te laat gereageerd op de coronapandemie. De organisatie lijkt erg op China gericht, zei Trump. Hij zei ook dat hij de Amerikaanse bijdrage aan de WHO ruim 50 miljoen euro per jaar wil stopzetten maar even later nuanceerde hij dat door te zeggen dat hij het gaat onderzoeken. Het CBR hoopt dat voor het eind van het jaar alle achterstanden bij de keuring voor het rijbewijs zijn weggewerkt. Sinds eind 2018 kampt het CBR met grote achterstanden in de beoordeling van mensen die vanwege hun leeftijd op ziekte medisch moeten worden gekeurd.